Zwaluw je schip salut. En vaak zo van dag en mee hier giet. Toe zeg me wat jij daar. je schip hier zo rakelings voorbij. Heb jij geen boodschap, geen boodschap voor mij? Ben day. salut.